Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verdubbeling van de gaswinning in Groningen is onaanvaardbaar... vindt de Groningse gedeputeerde Van Dekken. In Langse en Omstreken reageerde hij op de aankondiging... van het ministerie van Economische Zaken... dat er dit jaar geen 3,9 miljard kuub uit de grond wordt gehaald... maar mogelijk 7,6 miljard. Behalve door tegenvallers in Nederland... komt dat door extra vraag naar gas in Duitsland... Van Dekken noemt verdubbeling een klap in het gezicht van de Groningers... ook vanwege het risico op aardbevingen. Hij wil dat de nieuwe verantwoordelijk staatssecretaris Veilbrief... zo snel mogelijk naar Groningen komt voor uitleg. Ajax heeft woensdag vier spelers die in Portugal positief hadden getest op corona... laten terugvliegen naar Nederland. Dat is tegen de regels. Wie de spelers zijn maakt de Amsterdamse club niet bekend. En ook niet of de spelers thuis wel in quarantaine zijn gegaan. Ajax dacht dat er niets aan de hand was omdat de vier werden vervoerd met een privévliegtuig. Vrijwel alle coronabesmettingen in Amsterdam worden nu veroorzaakt door de Omicron-variant. Uit een steekproef met 72 positieve testmonsters bleek het in 71 gevallen om de nieuwe variant te gaan. Het Amsterdamse UMC en de GGD houden de opmars van Omicron nauwkeurig bij met een speciaal soort PCR-test. Cafés en restaurants willen vanaf volgende week zaterdag weer open. Volgens Koninklijke Horeca Nederland kan dat op een veilige manier... met verplichte zitplaatsen, controle van QR-codes... en na tien uur s avonds geen nieuwe gasten meer. De regels zouden ook moeten gelden voor clubs en discotheken. Het weer vanuit het westen regen, in het oosten kans op natte sneeuw.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 Potje op met de boys omhoog staan alle kragen. Het is kwart voor negen, s'avonds heb wat alle euro's van de maand trek ik vanavond van de bank Ja, de boxen staan op 100 en op 0 staat het verstand Deze party die gaat door totdat politie hier belandt even when you're far away. You're always inside. With everything you do and say, my love can't be denied. It's automatic. when she come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try.